Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de SP gaat een speciale commissie onderzoek doen naar de relatie met de jongerenafdeling Rood. Dat is de uitkomst van een intern overleg over het raillement van zes jonge communisten. De kwestie liep hoog op, waarbij jongeren uit Rood het partijbestuur beschuldigden van computervredebreuken en statiepraktijken. Eerder had de SP de subsidie aan Rood al stopgezet. De commissie komt uiterlijk 1 mei met haar rapport. Binnen Forum voor Democratie staan veel leden voor de keuze wat ze nu gaan doen... nu partijleider Thierry Baudet aanblijft. Veel volksvertegenwoordigers van Forum hebben zich al afgesplitst... zoals de meeste senatoren en de hele Europese fractie. Maar er zijn ook nog twijfelaars. Zo moeten de provinciale fracties in Brabant, Gelderland en Friesland nog een keuze maken. Veel andere fracties hebben zich grotendeels of helemaal afgesplitst. De Zuid-Hollandse fractieleider heeft Baudet op Twitter gefeliciteerd met zijn overwinning... maar zei er meteen bij dat de 8.500 tegenstemmers een goede basis vormen voor een nieuwe partij. President Trump heeft het bevel gegeven om het grootste deel van de Amerikaanse troepen in Somalië volgende maand terug te trekken. Onlangs besloot hij ook militairen uit Afghanistan en Irak naar huis te halen. Met de terugtrekking van Amerikaanse militairen lost hij een verkiezingsbelofte uit 2016 in. Er zijn nog ongeveer 700 Amerikaanse militairen in Somalië. Ze helpen het Somalische leger in de strijd tegen terreurorganisatie Al-Shabaab. Een klein deel blijft in de hoofdstad Mogadishu. Een ander deel gaat naar omliggende landen... zodat ze nog in Somalië kunnen bijspringen als dat nodig is. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Minima rond het vriespunt met lokaal kans op mist. Overdag af en toe zon. Maar in de noordoostelijke helft blijft het lang grijs met kans op regen. Het wordt ongeveer 5 graden. Zondag is het nog een graadje kouder. Met in het oosten veel bewolking en in het westen meer zon. Ook de dagen daarna is het koud met veel bewolking.